Ze benadrukte dat de Kamer nog niet beschikt over de stukken van het Openbaar Ministerie over de zaak. In het OM-dossier staat dat één of meerdere fractievoorzitters... worden verdacht van het lekken van informatie uit de commissie Stiekem. De Kamer moest beslissen wat er nu moet gebeuren... omdat het OM niet bevoegd is om de zaak verder te onderzoeken. Mensen die hun verkeersboete niet kunnen betalen moeten niet in de cel worden gezet. De Nationaal Ombudsman vindt dat mensen met financiële problemen niet thuis horen in de gevangenis. Ook vindt hij deze zogeheten gijzeling zinloos. Iemand in een cel vastzetten leidt niet tot het alsnog betalen van een boete. Het ontwricht het dagelijks bestaan en de maatschappelijke kosten zijn hoog. Het Openbaar Ministerie komt vandaag toch niet met een strafeis in de zaak van de moord op Nicole van den Hurk. Hij heeft zich deze week een getuige gemeld die zegt dat de verdachte tegen hem een moord op een meisje heeft bekend. De oud-TBS'er ontkende eerder deze maand in de rechtszaal dat hij het 15-jarige meisje in 1995 heeft vermoord. In Madrid zijn allerlei maatregelen genomen tegen luchtvervuiling. Er hangt al dagen een grauwe wolk boven de stad door de hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Volgens metingen is het gehalte aan stikstofdioxide veel hoger dan toegestaan. Madrilenen wordt verzocht hun auto te laten staan. Als ze toch de weg op gaan, mogen ze in ieder geval vandaag niet harder dan 70 km per uur. Bij een autorally in Zuid-Afrika is een man uit Twello omgekomen. De man van 54 werd uit de auto geslingerd toen zijn auto in een slip raakte en meerdere keren over de kop sloeg. De bijrijder liep alleen een zware hersenschudding op. Hij mag over een week terugvliegen naar Nederland. Het weer op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag vooral in het noorden en westen zon. En het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS.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 en hartelijk welkom bij ZFM Muziek Boulevard Live... van 2 tot 6 op deze 12 november 2015. En de eerste twee uur zijn bestemd voor Matchbox, tweede jaargang, nummer 51. Op de kabel zijn we te beluisteren op de 104.5, in de ether op 106.9. En als je het internet wil eh, doen, dan kan je intikken ZFM-live. En mijn naam is Bart van der Meer. Ja, ja, we hebben een hele heleboel leuke dingen vandaag. We beginnen bij de Animals en dan Chuck. En nog heel veel anders in dit eerste uur. Veel plezier. 16. She just got to have about a half a million A famed autograph, Her wallet filled with pictures. She gets them one by one. Becomes so excited. Watch her look at her own boy. got the grown-up blues. Tight dresses and lipstick. She's sporting high-heel shoes. Oh, but tomorrow morning she'll have to change her trend and be sweet 16 and back in class again. But they'll be rocking in Boston, Pittsburgh. Chuck Berry uit 1958 met Sweet Little 16. En we begonnen met een eh, compositie van Eric Burden en Ellen Price. The Animals met I'm Crying. En dat was de opvolger van The House of the Rising Sun. Nooit al makkelijk om een plaat als The House eh, te gaan opvolgen. Maar eh, ze zijn er redelijk in geslaagd. Niet zo'n groot wereldsucces als The House, maar toch. Ehm, we gaan even naar de familie van George Clooney, een oude tante van hem, Rosemary. En die had een hit in 1952 met Botcha Me. Botcha me, I botcha you, and everything goes crazy. Ba, ba, botcha me, bambino, ba, ba, bo, bo, boco piccolino. When you kiss me and I'ma kiss you, tra la la la la la la la loo. Ba, ba, botcha me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe for you. squeezing me and I'ma squeeze you. Tra la la la la la la la loo. Be you by oh be you boo. Won't you botcha botcha me? Be you by oh be you boo. When you botcha me, I botcha you, and everything goes crazy. Ba ba botcha me, bambino, ba ba bo bo bo capicolino, and then we We'll raise a great big family. Tra la la la. Boccia me, I boccia you, and everything goes crazy. Ba, ba, boccia me, my baby, ba, ba, bo, bo. Just say yes and maybe for you. Squeeze me and I'ma squeeze you. Tra la la la la la la la loo. Be you, bye, oh, be you, boo. Won't you boccia, boccia me? Kiss me. You botcha me, I botcha you. Come on, you kissing me, ah, ba, ba, botcha me, bambino, ba, ba, bo, bo, bo boco piccolino. And then we will raise a great big family. Tra la la la la la la la, be bio, be bio, boo. Botcha me, bambino, botcha me. That's nice. Rosemary Clooney uit 1952 en Botcha Me. Um, ehm, We krijgen 1952, dat is dus dik 60 jaar geleden. Maar we krijgen er nog één in het eh, tweede uur. Die is nog eens twee jaar ouder. Die komt uit 1950. Maar tegen die tijd zie je het wel. Dat is een eh, instrumentale trouwens van Leroy Anderson. Weet je dat ook vast. We gaan eh, naar de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 12 november 1965. Vier nieuwe binnenkomers. Alleen maar zangers vandaag. En de hoogste nieuwe is op 29. Dus dat is ook niet eh, een aardverschuiving, zou ik maar zeggen. De eerste nieuwe op 35 was Roy Orbison... met het wat minder bekende Crawling Back. Only you and no one else can keep me crawling myself, and now I'm crawling back. After all you've done to me, the times you've turned. because I love you. I'm cross. would crawl on back to you. Ooh, crawling back to you. People stop, they talk, and they stare, but they don't know you muzikale kwaliteiten van Roy Orbison ligt het niet. De compositie was gewoon niet sterk genoeg voor een hoge notering. Nieuw op 35. Vier plaatsen hoger, Gene Pitney, Princess in Rags. There's a girl who lives down the track in a little shack made of timber wood. and her clothes are all hand me downs from the folks in town who treat her so good. Though she has do To set things right. But for now, I must be content with each moment spent in her arms. Ook aan de vocale kwaliteiten van Gene Pitty ligt het niet. Princess in Rags, nieuw op 31. En het werd ook niet zo'n heel erg grote hit. De volgende was in Amerika wel een hele grote hit, maar in Europa dan weer niet. Een Amerikaanse zanger Roy Head met Treat Her Right, nieuw op 30. <laughs> yeah, my man. All I wanna tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, uh, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now. If you just treat her right now, I'll oh, squeeze her real gentle. Gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. Cause if you don't treat her right, uh, she won't love you tonight. Uh. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a love and a man. Uh. And you'll be glad every night that you treated her right. sta je gezellig even te praten over muziek. En dan eh, <clears throat> gebeurt er van alles. Dan houdt die plaat gewoon mee op. Omdat hij aan het einde van zijn verhaal is. Roy Head, nieuw op 30 met Treat Her Right. En dan gaan we naar de, de, de hoogste binnenkomer. En die komt van Cliff Richard. En dat is dan als hoogste binnenkomer. Meteen de... De klapper van de week. En dat is eh, Wind Me Up and Let Me Go. Cliff Richard, nieuw op 29. I'm just a little tin soldier in your hands. I'm good for nothing but to obey your commands. You never really loved me, I know. So wind me up, let me go. just your plaything till you see someone else, and then you leave me alone on the shelf. But even tin soldiers have hearts, don't you know? So wind me up, let me go. a hundred other toys. And teardrops don't look good in the eyes of soldier boys. So pick me up and hold me one more time. That's just consolation for this heart of mine. Whisper a sweet word to the one who loves you so. Then wind me up, let me go. was dan de hoogste nieuwe binnenkomer Cliff Richard, Wind Me Up, Let Me Go. En dat was de top 40 van 50 eh, jaar geleden. Dan gaan we nu naar een one-hit wonder uit 1970. Norman Greenbaum, Spirits in the Sky. One Hit Wonder uit 1970 Norman Greenbaum... met zijn eigen compositie Spirits in the Sky. Dan krijgen we nu Gilbert O'Sullivan en daarna krijgen we de tip van Willem. En eh, een tip van mij erbij. Ga rustig zitten tegen die tijd. Leg alles even neer en blijf met je oren heel vlak bij de luidsprekers. Het is een heel mooi en rustig nummer. Maar eerst even Gilbert O'Sullivan. Wat zeg ik? Gilbert O'Sullivan. En dan doet hij niks. Nou, dat is even jammer. Ogenblikje graag. daar is hij dus. Matrimony, Gilbert O'Sullivan. I've no wish to hurry your love, but have you seen the time?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 En dat is een nummer van John Lennon. Het heet Love. Een heel mooi nummer met een mooie tekst. En eh, in 1980 werd die plaat uitgebracht. Ehm, en er was een foto op de hoes van de single. Die was eh, gemaakt door Anne Leibovich. En die werd gemaakt op de dag dat John Lennon werd vermoord. Maar uh, het gaat nu om de muziek. Dat is uh, de tip van Willem. John Lennon and Love. muzikaal heel klein gehouden, heel mooi. En een fantastisch mooie tekst natuurlijk. John Lennon en Love. Bedankt Willem voor deze mooie tip. Verleden week had hij trouwens ehm, Robert Long met Vanmorgen vloog nog. En toen kwam meteen het verzoek van een, luisteraar uit Rode School... of eh, volgende week, deze week dus... een ander nummer van Robert Long zouden willen draaien. Nou, dat doen we. Eh, <laughs> dat wordt een cursus eh, mooie en nieuwe woorden leren... Nou, mooie woorden. Maar nieuwe woorden in ieder geval. En keurig beschaafd uitgesproken door Robert Long in de Beschaafde Tango. Kent u dat? Je koopt gehaast iets bij de supermarkt. Het is niet zo druk, dus één cachère is al klaar. Maar bij de kassa staat een heer en die legt zoveel pakjes neer dat het wel lijkt alsof hij inslaat voor een jaar. En net als alles is geteld, is er gebrek aan wisselgeld. Dus de cachère weggesneld en jij kunt wachten tot je smelt. Dan zou je toch wel even graag heel beschaafd willen zeggen... donder op met je verlopen pooierskop, met je pokdalige gezicht, bezopen patser, vieze nicht, kinderverkrachter, infantiele, impotente ouwe piel. je staat te wachten op het stadsvervoer. Er staat een rij, maar jij sluit netjes achteraan. En na een lang en koud kwartier, dan komt de bus in het vizier. En jij als laatste wilt dan net naar binnen gaan. De bus spuilt uit, maar het kan nog net. Je denkt wel dat je het nog redt. Dan komt een dame in korset die voorkruipt en jou buiten zet. Dan zou je toch wel even graag heel beschaafd willen zeggen. Ver oude stol, je uitgescheten koude drol. Je bent een vieze loopse hond, je kop is net een blote kont. Verlepte sloerie, lijpe trut, portiek, hoerslet, spinazie, kut. Kent u dat, mevrouw, meneer? U koopt een nieuwe fiets, want autorijden in het weekend wordt te duur. Het is een gezond en wijs besluit, dus zondagochtend rijdt u uit om te genieten van de zon en de natuur. Dat is in jaren niet gebeurd, u ruikt hoe heerlijk alles geurt. Daar komt een brommer aangescheurd die jullie haast de weg afsleurt. Dan zou je toch wel even graag heel beschaafd willen zeggen... loodzak parasiet krijgt toch de pleuren stuk verdriet En ook de tyfus kale neet, die kankerleier Likt me reet langharig tuigstuk onbenuld Syphilis leier hondenlul Het werd in ieder geval allemaal beschaafd, eh, in beschaafd Nederlands uitgesproken. Dat dan weer wel. Dat was Robert Long met de beschaafde tango van zijn cd Levenslang. Ehm, als je de ZFM ehm, Live al wat eerder ingeschakeld had... bijvoorbeeld om kwart voor twee... dan had je het nummer wat we nu gaan draaien ook al gehoord. En je hoort het niet zo vaak. Dat is puur toeval. Malcolm McLaren, die was vroeger onder andere manager van de Sex Pistols... en Adam and the Ants. Maar die heeft ook een eigen hitje gehad. Malcolm McLaren met de eh, Bootzilla Orchestra... en met behulp van de zangeres Liza Mary... Something's Jumping in My Heart. In My Shirt trouwens. Listen, you're a beautiful girl. Do you really think so? True perfection. But can I do it? Take it to the ball, and on that runway, walk the body. Remember. was eh, Jethro Tull met Boeré. En eh, <laughs> de fluit werd gespeeld door de heer Ian Anderson. En als gimmick deed hij dat op het toneel wel eens een keer. Staande op één been, weten we dat ook weer. Eh, we gaan even luisteren naar twee duo's achter elkaar. Eerst uit 83 duo Mike Oldfield en Maggie Riley met Moonlight Shadow. En daarna een top 100 hit uit 1967 Marvin Gaye en Kim Weston met It Takes Two. music, more music, more music. takes two. It takes two, baby. It takes two, baby. Make a dream come true. Just take two. dream come true. Just take two. Just take two. Just take two. really Marvin Gaye met Kim Weston en It Takes Two, een top 100 hit uit 67. En daarvoor Mike Oldfield en Maggie Riley en The Moonlight Shadow. Eh, we sluiten af met Jarborough and People uit 1981 met Don't Stop the Music. En dan zijn we na het nieuws en de berichten weer bij u terug met deel 2 van Matchbox.